De politie zegt dat er een bedreiging is binnengekomen aan het adres van de burgemeester. Over de aard van de bedreiging wil de politie niets kwijt. Wel dat dreigementen altijd serieus worden genomen. Abu Taleb is vaker bedreigd. Dat had onder meer te maken met voetbal. Of het dit keer te maken heeft met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond is niet duidelijk. Abu Taleb heeft Feyenoord-fans opgeroepen om niet naar Amsterdam te gaan. De Amerikaanse president Obama en de Russische president Poetin hebben telefonisch gesproken over veiligheidsmaatregelen rond de Olympische Winterspelen in Sochi. Volgens het Witte Huis heeft Obama Poetin zijn volledige medewerking aangeboden. Ze zijn het erover eens dat beide landen belang hebben bij veilige spelen. De zorgen over terrorisme tijdens de spelen nemen toe. De politie is in Sochi op zoek naar een zwarte weduwe. Een vrouw die mogelijk van plan is een bomaanslag te plegen. De winterspelen beginnen op 7 februari. De Syrië-top, die vandaag in Montreux begint, kan alleen slagen als alle partijen toezeggen het geweld te stoppen. Dat zegt Oxfam Novib. Ook het verbeteren van de humanitaire situatie zou het vredesproces ten goede komen, zegt Oxfam. Volgens de hulporganisatie zijn inmiddels bijna 2,5 miljoen Syriërs het land ontvlucht. In het land zelf hebben meer dan 9 miljoen mensen dringend hulp nodig. In Zwitserland zitten vandaag ongeveer 40 partijen aan tafel. Minister Timmermans is er namens Nederland. De Telegraaf stapt dit najaar over op tabloid-formaat. Volgens hoofdredacteur Paradijs is de krant al een tijd bezig met de voorbereidingen. De Telegraaf is de enige landelijke krant die nog op groot formaat verschijnt. Het weer nog vannacht kans op mist en plaatselijk glad.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.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 believe.